Nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Het NOS journaal. VVD-minister Schultz van Hagen wil bij de uitwerking van de zorgplannen kijken hoe de scherpe randjes eraf kunnen. Dat zei ze na de ministerraad. Schultz is zowel minister in het huidige als in het nieuwe kabinet. Volgens haar moet bekeken worden hoe kan worden voorkomen dat de afspraken voor bepaalde groepen te extreme gevolgen hebben. Schultz zei verder dat de afspraken tussen VVD en PvdA staan, maar dat dat alleen maar afspraken zijn op hoofdlijnen. Schuldpartijgenoot Schippers, die minister van Volksgezondheid blijft, wilde weinig over de zorgpremie kwijt. Er is opnieuw iemand overleden na het eten van besmette zalm. Het gaat om een oudere patiënt. Het aantal doden door de met salmonella besmette zalm komt daarmee op vier... heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekendgemaakt. Van 1063 mensen is nu bekend dat ze ziek zijn geworden. Begin vorige maand werd de besmette zalm van het harderwerkse bedrijf Foppen uit de handel gehaald. De Royal Bank of Scotland heeft een fors verlies gereden, geleden, ruim 1,7 miljard euro in het derde kwartaal. Dat kwam vooral omdat het bedrijf veel schadevergoedingen moest betalen aan klanten die ooit een woekerpolis van RBS hadden gekregen. De bank moet binnenkort waarschijnlijk nog meer boetes betalen, maar dan voor de rol die de bank speelde in het Libor-schandaal. RBS wordt nu door Amerikaanse en Britse toezichthouders onderzocht en waarschijnlijk starten binnenkort de onderhandelingen over een schadevergoeding. Politie heeft gisteren een man aangehouden voor de dood van de 26-jarige kickbokser die vorige week zwaar gewond werd aangetroffen. Het slachtoffer lag vrijdagavond op de oprit naar de A7 bij Weidewormer en bleek te zijn neergestoken. Hij overleed even later in het ziekenhuis. De politie kwam de verdachte, een man van 28 uit Purmerend, al snel op het spoor. Gisteren meldde hij zich op het politiebureau. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt en eerst vooral aan de kust buien met kans op onweer en hagel. Later overal buien. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt een graad of 10. Ook morgen herfstig weer.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 Ja, dat moet, hè. De koning is thuis, hè? Ja. Als de koning thuis is, dan moet de vlag uit. Ja, de koning van CFM is Albert-Jan Vos. Ja, die is er, dus dan moet de vlag uit. Ja, ja, ja. ja, ja. Die is aanwezig. His majesty is at home. <laughs> the king is there. Oh, is het middag? Ja. Oh. Ja, goedemiddag. En, eh, leuk dat u weer eh, luistert. Het is alle zielen vandaag. Ik hoop dat alle zielen luisteren. Alle zielen. Oh ja, zeker. gisteren was het Allerheiligen. En nu is het Allerzielen. Ja, nou zou wel leuk zijn als alle zielen luisteren. Als alle zielen luisteren rare... Vroeger kregen we daar nog vrij voor op school. Dat weet ik nog wel. In de tijd dat ik nog katholiek was. Oh. Ja, wij katholieken eh, die kregen eh, vroeger op school... kregen wij vrij op Allerheiligen. Het was al wel opvallend dat er toen altijd ineens heel veel katholieken op school waren. Ja. Zo. Oh, la la la la we zijn er weer. Zandvoort Lunch weer, dames en heren. Ik hoop dat u eh, een eh, eenvoudige, doch voedzame maaltijd voor u heeft. Om met heer Bommel te spreken. Ja. En eh, voor de rest gaan we gewoon proberen om er weer een leuk programma van te maken... met wat nieuwtjes die de, zomaar tot tafel komen. Het weer straks om half één, de stof uit je plaat. Ah, de day hebben we ook nog. Vraag je af en toe af hoe het allemaal even in wat zeg je allemaal? Je vraagt je af en toe af hoe je het allemaal in die twee uur voor elkaar krijgt, hè? als jij niet te veel kletst, gaat het allemaal goed. <laughs> ja, ja. Ja, ja, maar ik praat ook heel erg veel. Ja, niet te stoppen, dames en heren. Nee, ik gaat er niet zo. Nou, zullen we dan maar muziek gaan draaien? Ja, laten we dat eens doen. Okay. Dan gaan we doen. Orkest. Metropoolorkest. Je woorden missen doel, ze lijken krachteloos geworden. Jouw lege handen zwijgen bij gebrek aan een verhaal. Je ogen zien ik meer hoe je het warm zou kunnen krijgen spreken nog altijd, maar in een onbekende taal. Je blijft steeds vaker stil het angst om niemand. be Metropool Orkest met eh, onder andere Edcilia Rombly en nog een heleboel andere mensen die eraan meedoet. Paul de Munnik onder andere, eh, Jennifer Eubank en nog, nog veel meer. Singeltje dat is gemaakt ter ondersteuning van de actie om het Metropool Orkest te behouden. Het Metropool Orkest, je weet het, is een van de beste orkesten ter wereld op het gebied van jazz en, en pop en lichte muziek. En ehm, ja, dat dreigt natuurlijk te verdwijnen door alle bezuinigingen. En we horen van de week alweer dat de omroep, publieke omroep nog eens 100 miljoen extra moet bezuinigen. Nou, ehm, dus ehm, u kunt lid worden, dat ga ik nog maar een keer vertellen. U kunt lid worden van de stichting Vrienden van het Metropoolorkest. Dat doet u op www.metrofriends.nl www.metrofriends.nl Dat kost u 35 euro per jaar. Dat is helemaal niet veel. Daar krijgt u eh, dan om te beginnen een cd bij cadeau. Ehm, u krijgt ook eh, met live opnames van het Metropoolorkest. Ehm, en u wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Je krijgt ook misschien wel korting als we ergens een concert geven of wat dan ook. In ieder geval, dit mooie orkest moet gewoon behouden blijven. Dus word allemaal vriend van het Orkest, Want dat is gewoon heel belangrijk, vind ik. En dit zijn de Temptations. dat waren Temptations. Een eh, Motown band uit uh, halverwege de jaren 60, of daarvoor al zelfs. Uh, eh, behorend tot het beroemde rijtje van Four Tom Supremes en alles wat iets meer zei. Met hun prachtige hit My Girl, ook nog eens dunnetjes overgedaan. Dunnetjes, mag je wel zeggen, door, door Otis Redding. Helemaal geweldig. nog een ehm, een mooie oude soulplaat. Want ja, soms ben ik een beetje in een soulmoed en zo. En dit is ook een lekkere. Dat zijn die Eiley Brothers. This whole heart of mine. is al harder maar leuk. Vergeet die Oede helemaal te zingen. Of even die Island Brothers heeft natuurlijk zijn andere broers gewoon de studio uitgeknikken. Dus zo de bieten maar op jullie, want eh, ik doe het wel even op de gitaar. bedoel, kijk, dat liedje, dat doe ik wel even. Gewoon wel eh, lekker even alleen op de gitaar. Ik heb dat valse gejank voor jullie niet nodig. Ja, dat kan natuurlijk, ja. Nou, oké. Okay. Uh, eh, samenstellers van de cd's zijn niet erg zorgvuldig geweest, denk ik. Hebben gewoon een verkeerde trek genomen of zo. Maar ja, misschien hebben ze het ook wel bewust gedaan. Kan ook. In ieder geval, het heet This All Hard, This All Hard of Mine. Het zouden de Eiley Brothers moeten zijn. Maar oké, nou ja, prima. Ehm, een hele nieuwe plaat die ik vanmorgen ontdekte. Ik hoorde hem vanmorgen tijdens het douchen op de radio. Ik denk, oh wat een mooi liedje. Oh wat een mooi liedje, dacht ik bij mezelf. Dat dacht ik echt. Dus ik denk, daar moet ik u, daar moet ik u als Zandvoortse muziekliefhebbers... moet ik u daar eh, deel van, eh, deelgenoot van maken. Zo zeg je dat netjes, hè? Ja, nou, hier komt hij. Het is... Eh, nee, dat is hem helemaal niet. Wacht even. Nee, ik zit op de verkeerde knop, knopje te drukken. Die was het niet. Zie je, dan gaat weer van alles fout vandaag. Nee, ik bedoel, ik hoorde zo'n mooi liedje. En dat was dit liedje. Ik hoop dat die nou wel goed gaat. Ja, dat is hem wel. Ja, dit is heel mooi. The New Shining heet Ben. Het is Nederlands. En dat heet I Can Make Up My Mind. I've done nothing to prevent myself from slowly breaking down. I don't know when to stop or to begin. Unlike everything I do, this one proves to be too hard to figure out for me. And I let the river carry me to wherever it may take me. Too many questions remain unsolved, and I wonder why. God knows I'm in desperate need of some kind of clarity, but I just can't make up my mind. But I just can't make up my mind. Oh, I got all the answers, and I know how to fix this. And how come I never get around to really? doing it. And too many choices to make. And time is slipping away from me. Me and I don't see eye to eye. And I let the river carry me to wherever it may take me. Too many questions remain unsolved, and I wonder why. God knows I'm in desperate need of some sort of clarity but I just can't make up my mind. But I just can't make up my mind. If I could just make up. soul, and I wonder why. God knows I'm in desperate need of some sort of clarity, but I just can't make up my mind. And I let the river carry me to wherever it may take me, but I just can't make up my mind. But I just Is dit mooi of is dit mooi? Dit is heel mooi. Het is heel mooi. Het is Nederlands, eh, het is Nederlands product. Ehm, de New Shining heet eh, de band. En ik vind het geweldig. I just can't make up my mind. Zo heet het liedje. Hou het in de gaten, dames en heren. U zult het nog regelmatig horen. Ik, ik vind toch, trouwens, dat, dat valt mij wel op... dat er de laatste tijd gewoon ontzettende mooie liedjes komen. Ik bedoel, bands zoals bijvoorbeeld eh, Raccoon en, en dit dan ook weer. En zo heb je Nielsen bijvoorbeeld nog met hele leuke dingen. Passenger en zo. Er komen, het is niet alleen Nederlands natuurlijk, maar er komen zulke verschrikkelijke leuke dingen uit af en toe. Ik denk van, hè, het is toch weer leuk om dat weer aan u eh, door te mogen geven. Zodat u allemaal weet wat het is. Ja, dat is leuk. De New Shining dus. En het nummer dat heet eh, I Just Can't Make Up. Can't Make Up My Mind. ik moet het wel goed zeggen. Dit is Maroon 5. We hoorde net al een klein stukje, want ik startte hem verkeerd. zei hij? Wat zei hij nou? Dat verstond ik niet. Nee, ik ook niet. Ik begrijp het ook niet. Maar goed, het maakt niet uit. Eh, het, hij zal wel iets gezegd hebben. Ja, maar One More Night heette het. En het nummer dat was van eh, Maroon 5. Yes. En dit zijn de zombies. En hierna doen we het weer. It's the time of the season When love runs high In this time, give it to me easy. And let me try with pleasured hands to take you in this time. daddy be rich? Is he rich like me? Has he take her anytime? to show, to show Nou, toen ik vanmorgen naar buiten keek... en eh, toen ik even onder de douche stond en zo... en de regen tegen het me hoorde kletteren... toen dacht ik van, oh, oh, oh, oh... we halen het weer niet droog, Zandvoort. Maar je ziet het, Anja en ik zijn in Zandvoort en de zon schijnt weer. Het is toch wel frappant. Wij zijn toch wel de zonnetjesbrenger hier, hè? Maar vind je, vind je? Ja, vind ik wel. Ja. Het weer in Zandvoort. Het weer. Eh, het is wisselend bewolkt. Af en toe zon. Eh, op dit moment even heel veel zon. En eh, er kunnen tussendoor nog zware buien vallen. Mogelijk met hagel en onweer. De temperatuur wordt ongeveer 10 graden. En de wind is vrij krachtig. Zuidwest 5. Morgen wordt het wisselend bewolkt. Buien. En er is ook zeker ruimte voor zonnige perioden. Wind neemt iets af tot kracht 4 uit het zuidwesten en het wordt zo'n 10 graden. En zondag lijkt ietsje beter te worden met al iets meer zon. En eh, de kans op een bui blijft aanwezig. En eh, met een zuidenwindje eh, uit het kracht 4 en een temperatuur van 10 graden is het dus echt wel herfst. Ja. Alsof ze het zelf bedenkt, hè, dames en heren. Ja, ja helemaal. Simon. Kodachrome. vraag me nou ineens alle gemoed af. Zou dat nog bestaan eigenlijk? Kodachrome? Dat waren die oude filmpjes, weet je wel. Die, die, die kleurenfilmpjes, die heette Kodachrome, heette die. En dan kon je hele mooie kleurenfoto's van maken. Ik vraag me af, zou dat nog bestaan? Weet jij dat? Hallo? Goedemorgen. Ja, hallo. Goedemorgen. Ik vroeg u iets. Nee, dat weet oh, ik dat weet je niet. Nou, zeg dat dan. dus sta ik nog niet uren te wachten. Zeg dat dan. Dat je dat niet weet. Oké. Nou, ja, volgens mij bestaat het nog wel. Want er worden nog steeds eh, analoge foto's gemaakt. Dus moeten die filmpjes er ook gewoon nog zijn. Tuurlijk wel. If you want Aaron Neville. Something to play with. Tell it like Go it is. And find yourself a toy. baby, my time is too expensive. And I'm not a little more. No more, no more. If you are serious, little girl, little girl, little girl, then don't play with my heart. It makes me furious. Mm -hmm. Oh, but if you want me to love you, then baby I will. Girl, you know that I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let I give up conscience be your guide. But I, Lord, I know deep down inside of me. I believe you love me, forget your foolish pride. hmm You know life is too short, love to have sorrow. Yeah, yeah, yeah, yeah. You may be here today, oh my darling. as well get what you want. So go on and live, baby, baby, baby, baby. Go on and Tell it like it is. I'm nothing to play with, girl. You better. I believe you love me, but I'm not your little boy. No. more. Tell it like it is. Oh, I love, oh, I love, oh, I love. Lord, I love my darling, my and There is nothing I can do. Ja, dat was eh, Aaron Neville, dames en heren. En eh, met een prachtig liedje dat ook nog eens door Otis Redding en Carla Thomas gedaan is. Maar niet te vergeten ook door Sam en Dave. Eh, prachtige oude soul hit natuurlijk. Tell it like it is. Aan de telefoon hebben wij Erik Timmermans van, ja, van Jazz in, de Krocht. Hè? Jazz in de Krocht, ja, nog steeds. Nog steeds? <laughs> ja. ja. jullie houden me vol, hè? Gaat heel goed. Ja, we gaan gewoon door, jongen. Maar hoe, het, gaat het met het bezoekersaantal? Is het eh, nog nou, steeds... Ja, eh, ik moet je eerlijk zeggen, dat heb ik niet tegenvalt. Nee, Het, kan, het kan natuurlijk allemaal beter. Maar eh, er gaan 200 mensen in de krocht. Maar ik vind, ja, gezien de huidige economische omstandigheden... want de kunstsector heeft het natuurlijk behoorlijk zwaar. Dus landelijk zie je ook dat de ene club naar de andere sluit. Het is echt behoorlijk dramatisch. En ik denk dat, dat, dat de ergste klap ook niet moeten komen. Ja. Maar eh, ja, als ik dan zie, eh, en dat, is, dat heeft natuurlijk alles te maken met het teruglopend eh, bezoekersaantal. En dan denk ik, nou, daar steken wij dat wel redelijk gunstig bij af. Oké. Dus dat is op zich goed nieuws. Ja, maar goed, het is niet, ik bedoel, het zijn geen moneymakers hoor. <laughs> Nee, nee, nee, dat snap ik ook wel. Maar, dat, maar goed, jullie hebben weer een interessant concert aanstaande zondag, als ik het goed heb. Ja, hartstikke leuk wordt dat. Het is Rolf Delfos. Het is, een hoop mensen die geïnteresseerd zijn in de jazz kennen waarschijnlijk wel de Houdini's. Dat is een redelijk bekend orkest geweest die jaren weg, behoorlijk naar de weg heeft getimmerd. Hij is daar eh, eh, een van de oprichters van, samen met Angelo eh, Verploegen. Ja. trompetist. En het leuke is dat ik Rolf is eigenlijk een beetje een jeugdvriendje van want hij komt uit Heemstede oorspronkelijk. Ja. En ik ken hem al vreselijk lang. En ja, buiten dat het een verschrikkelijk goede muzikant is, is het ook nog eens een vreselijk leuke kerel. Waar je ongelooflijk mee kan lachen. Ja. Dus, en dat ook op het podium hoor. Hij heeft uh, ongelooflijk humor. Dus dat wordt, dat gewoon een hartstikke leuke middag. Wordt een hele leuke middag. Ja, zeker. Aanstaande zondag, 4 november. hoe, heet, hoe heet de man ook weer? Rolf Delfos. Rolf Delfos. Ja, en, hij, wordt... Een, eh, hij, heeft, een zoon, die, heet, eh, die heeft hij Miles genoemd. Ja. En hij zegt, als je dat heel snel zegt, dan lijkt het nog wat. Ja, Teken Dat betekent ook een beetje humor. <laughs> <laughs> ja. En die wordt begeleid door? Door Johan Clement op piano, zoals altijd. Door ja. Eh, de, de onvolprezen Ira Timmermans uit Haarlem was. En op slagwerk hebben we Kim Weemhoff. Ah. Ik vorige keer ook bij geweest, jongen Harem. Haarlem. Ja. Speelt bij uh, uh onder andere. Oké. En een jongen die, eh, ja, die valt in voor, voor Frits. Nou, hartstikke mooi. Ja. Dus aanstaande zondag, het begint om? Om half drie. Half dus drie. Is vanaf twee uur is het open. En eh, er zijn nog volop kaarten hoor, dus mensen eh, eh, hoeven echt niet te reserveren, ze kunnen gewoon komen. Het wordt een redelijk mooie zondag, dus ze zijn van harte welkom. Van harte welkom. Parkeren kan er vlak naast, dames en heren. Ja, nog steeds hè. Prachtige parkeergarage. Nieuwe parkeergarage daar. Speciaal gebouw voor ons. Ik denk, de gemeente ben buitengewoon, buitengewoon dankbaar voor dat ze dat voor ons hebben willen doen. Dus ja, hartstikke leuk. En nog even het laatste, natuurlijk zakelijke vraagje, de toegangsprijs die is zoals voor jaren 15 euro. Nou, dat is niet duur voor een goed concert. Hè? niet voor te laten. Nee, bioscoop kost meer. hey Erik, heel veel succes zondag. En ehm, nou, als we vrij zijn komen, misschien wel eens even kijken. Dat moet je zeker doen. Ja. Nou, Oké. Hartstikke fijn. Bedankt voor de informatie. Dankjewel. En hey, jij bedankt voor de aandacht. Hè. Graag gedaan. Oké. Oké. Dag. geweldige ZZ en de Maskers. Ja, u dacht natuurlijk dat het de Shadows waren. Nee, mooi niet. Het waren ZZ en de Maskers. Eh, Amsterdamse band, voortgekomen ooit uit de Apron Strings met... Eh, Natuurlijk eh, de fantastische gitarist Jan de Hond. Uh, eh, Facebook vriendje van me. Ja, ja, dus. En eh, toevallig hadden we gisteren weer een heel gesprekje zo op Facebook over dit liedje. Dit prachtige nummer La Comparsa. Wat oorspronkelijk een klassieke compositie is van Ernesto La Cunha of zo, als ik het goed zeg. En ik kan me nog herinneren dat mijn ouders vroeger een, plaatje, een plaat hadden, 78 toeren nog, met een, met een uitvoering van, van Alberto van Semprini. Ja, Semprini. En toen vertelde Jan mij hij zegt, joh, dat, dat was vroeger, daar was ik helemaal gek van. Dat vond ik zo'n mooie plaat. En eh, wie schetst mijn verbazing dat ik toen eh, op, op eh, YouTube ging zoeken. En daar inderdaad ook die plaat nog vond. Ehm, niet de 78 toeren plaat, maar iemand die dat toch op YouTube heeft gezet. Ik vind YouTube wel een geniaal medium. Want je kunt echt bijna alles vinden wat je, wat je zoekt. Dat is heel leuk. Dus La Comparsa en de versie van Jan... Eh, dat is het leuke van. De versie van Jan is eh, wereldwijd zo verschrikkelijk vaak geïmiteerd. Want eh, men denkt bijna dat het de compositie van Jan is. Nou, dat is het dus niet. Maar hij is wel trendzettend geweest wat betreft een gitaarbewerking van dit stuk. En ik heb een, ooit eens een keer een interview met hem gemaakt... waarin hij plaatjes mee had met een heleboel van die <laughs> verschillende versies erop. En dat is niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Ehm, goed, La Comparsa dus van ZZ en Damascus. Dit is Gary Brooker. Ex-voorman van Procol Harum. En dit is een solo-hit van hem. En eh, hij is niet meer bang voor vliegen. No more fear of flying. There was no Nou, dat is toch een prettig geweten eh, als je niet meer bang bent voor vliegen. Dat is toch prachtig? Nou, dat is heerlijk. Dan stap je tenminste met een gerust hart het vliegtuig in. Ja, dat is toch zo? Ja, dat is zo. Oké, Gary Broeken was dat. En het nummer heet No More Fear of Fly. Like Heaven. Coldplay. Ja, ze zijn weer volop op today, de scene. Er was ook nog in Carré gespeeld.